Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Frankrijk hebben honderden kandidaten zich teruggetrokken uit de parlementsverkiezingen. Het gaat om 131 kandidaten van linkse partijen en 82 van de partij van president Macron, melden Franse media. Ze trekken zich terug als strategie tegen het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen. Ze hopen zo versplintering tegen te gaan, zodat één kandidaat meer stemmen krijgt dan die van de partij van Le Pen, die in de eerste ronde de grote winnaar was. Zondag is de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Sigrid Kaag is zeer verontrust over de evacuatieoproep van het Israëlische leger voor de stad Gan Yunis. Dat zei ze bij de VN-veiligheidsraad. Kaag is VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Ze benadrukte onder meer dat er een wapenstilstand moet komen... en dat er ongehinderde toegang moet komen voor hulpverlening in Gaza. Het smelten van gletsjers in Alaska gaat steeds sneller, blijkt uit internationaal onderzoek. Zo zou het Juneau- ijsveld waar meer dan duizend gletsjers zijn... ruim 4,5 keer sneller krimpen dan in de jaren 80. Volgens de hoofdonderzoeker van de Universiteit van Newcastle komt dat omdat de winters door klimaatverandering korter zijn en de zomers juist langer. Alaska is de plek waar het meeste ijs ter wereld verdwijnt, zeggen de onderzoekers. Op verschillende plekken in Nederland is afgelopen avond feest gevierd... na de overwinningen van het Nederlands elftal in Turkije op het EK voetbal. Onder meer in Enschede en Apeldoorn werd vuurwerk afgestoken... en gingen oranje supporters massaal de straat op. In onder meer Amsterdam en Tilburg zwaaiden mensen met Turkse vlaggen... en werd er gefeest in toeterende auto's. Nederland won afgelopen avond met 3-0 van Roemenië. Turkije versloeg Oostenrijk met 2-1. Oranje en Turkije staan zaterdag tegenover elkaar in de kwartfinale van het EK.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 Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say, there is no deeper way than rising in the world. There is no deeper way. at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper wave than this, rising in the land. There is a deeper wave than this, nothing will withstand. I say, take fun, fun, fun, fun.